Living on my planet is so easy. There is peace, there is love, and there is ecstasy. My planet is called Makamun. living on my planet is so easy, and there is ecstasy. ben Janine, dit is mijn Danny. En we zijn gevraagd om een kinky jumpy it remix te maken van Alles naar de kloten. We hebben de tekst een beetje aangepast, want we vonden het toch een beetje hard en agressief klinken. Ehm, maar hier komt hij. Amsterdam, Rotterdam, ik weet allebei niet waar dat ligt. Ah, of dat het bestaat, ik ken alleen Parijs, Italië, Milaan. Oké, nou begint hij. Alles naar de Filistijnen. Alles naar de rasmodij. Alles naar de Filistijnen. Alles naar de rasmodij. Alles naar de Filistijnen. Alles naar de rasmodij. En nu de break. Sean? Stap je hand in mijn rijt. aber sind im Haus. Die Bass ist oberlaut und die Chicas sehen gut aus. Der Club ist überfüllt und die Bass ist oberlaut, oberlaut, oberlaut, oberlaut. highway. things. vibes that are on things. Hey, yeah. This one is dedicated to all the ravers in the nation. vibes. Hardcore vibes that are on things. Hardcore vibes that are on things. Hey, yeah. Küsse auf den Kopf drauf. not personal. It's strictly business. Thank you. take time for me to blow your mind It takes a second to wreck it because you're dumb and blind take time for me to blow your mind. verrottet. Nou, jij vraagt je af, wat is dit? Nou, dit noemen wij... Rotzooi! house, dance to the house, dance to the dance to the dance to dance to dance dance dance dance dance dance dance dance dance Floskeln sauber durch die...